Halsema's 15-jarige zoon werd half juli opgepakt toen hij overlast veroorzaakte op een leegstaande woonboot. Hij had toen een wapen bij zich dat hij zou hebben weggegooid toen de politie arriveerde. Zijn vader zei later dat het ging om een onklaargemaakte revolver die van hem was. Het aantal moorden in Nederland is vorig jaar flink gedaald ten opzichte van 2017. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er 119 mensen omkwamen door moord en doodslag in 2018. Dat waren er 39 minder dan het jaar daarvoor. Vorig jaar de meeste moorden werden gepleegd in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Volgens het CBS is de vergrijzing een mogelijke verklaring voor de daling. De helft van de daders is tussen de 25 en 40 jaar oud. Deze groepen worden door de vergrijzing in Nederland relatief steeds kleiner. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen bij ABN AMRO. Er wordt gekeken of de bank zich heeft gehouden aan de regels over het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme. Vorige maand werd bekend dat ABN AMRO de klantendossiers niet op orde heeft... en dat alle 5 miljoen particuliere klanten van de bank opnieuw moeten worden doorgelicht. De Nederlandse staat is nog steeds meerderheidsaandeelhouder van ABN AMRO. Minister van Engelshoven wil af van speelgoed dat in haar ogen rolbevestigend is voor jongens of meisjes. Ze zegt dat speelgoedadvertenties vol stereotype rolmodellen staan, zoals verzorgende meisjes en avontuurlijke jongens. De minister die over emancipatiezaken gaat roept speelgoedmakers op om hun speelgoed onder de loep te nemen. Een aantal leden van het Amerikaanse congres heeft de klokkenladersklacht ingezien over een telefoongesprek tussen president Trump en de Oekraïense president Zelensky.